Bondskanselier Merkel noemt de situatie ernstig. Premier Rutte zegt dat er een wondertje moet gebeuren... om een grexit te voorkomen. Volgens premier Tsipras komt hij morgen met geloofwaardige hervormingen. Op Aruba is een stille tocht gehouden voor Mitch Henriquez. Zo'n 75 mensen liepen van het vliegveld van Aruba naar het rouwcentrum... waar het stoffelijk overschot naartoe werd gebracht. Mitch Henriquez overleed anderhalve week geleden in Den Haag... na een hardhandige arrestatie door de politie. Na zijn dood waren er dagenlang rellen in de Schilderswijk. Het kabinet wil meer aandacht in de samenleving voor mensen die dement zijn. Mensen worden steeds ouder en daarmee neemt ook het aantal gevallen van dementie toe. Staatssecretaris Van Rijn wil dat mensen in de omgeving eerder herkennen dat iemand dement wordt, zodat ze kunnen helpen. Hij trekt 16 miljoen euro uit voor een voorlichtingscampagne. Van de mensen met een bijstandsuitkering heeft 9% een parttime baan. Van de alleenstaande ouders in de bijstand werkt 16% erbij. Dat blijkt uit onderzoek van Divosa, de koepel van sociale diensten. Parttimers in de bijstand worden gekort op hun uitkering. Dat bespaart op jaarbasis 350 miljoen euro, zegt Divosa. Op een woonwagenkamp in Sint-Oederode in Brabant is gisteravond een man doodgeschoten. De politie vermoedt wie het is, maar wil er nog niets over zeggen. Ook over de aanleiding is verder niets bekendgemaakt. Er zit één verdachte vast. Het woonwagenkamp in Sint-Oederode is maar klein. Er staan vier wagens. Dan is weer nog. Vandaag geregeld buien, vooral in het binnenland. Er is ook wat zon en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. with the butterflies and with the peace resides the first Five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we success. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Can't sleep, can't breathe. Uh. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.